Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Israël zegt dat het leger wapens heeft gevonden... in het grootste ziekenhuis in Gaza, Al-Shifa. Het Israëlische leger is dat ziekenhuis binnengevallen... omdat ze denken dat Hamas het gebruikt als basis. De inval zorgde voor veel angst bij het ziekenhuispersoneel, zegt correspondent Nasra Habiballah. Een arts die heeft in ieder geval laten weten dat de mensen eh, daar doodsbang waren. Dat ze buiten allemaal schoten hoorden, niet wisten wat er zou gaan gebeuren. En uiteindelijk kwamen er dus tientallen militairen dat ziekenhuis eh, binnen. Die hebben de boel doorzocht. En eh, nieuwszender Al Jazeera die meldt dat artsen en ook ander medisch personeel in dat ziekenhuis... dat die zich één voor één moesten melden en vervolgens werden ondervraagd eh, door het leger. Ondertussen probeert Qatar weer te bemiddelen tussen Israël en Hamas... om gijzelaars vrij te krijgen. De lessen op een basisschool in Oosterwijk in Brabant worden morgen weer opgepakt. Gisteren kwam er een man de school in toen hij zei dat hij een wapen had. Een deel van de kinderen van de voorschoolse opvang heeft alles gezien, zegt de schooldirecteur. Tien kinderen hebben het gezien. Kinderen van 4 tot 11 jaar die hebben inderdaad wel gezien dat er van alles opgeschaald werd. Eh, politie, ambulance. Morgen zijn er ook mensen van maatschappelijk werk in school. Politie, in eh, indien nodig. We kijken wat er gebeurt en passen daarop het programma aan. Morgen beginnen de lessen eerst met een groepsgesprek... om te checken wat de kinderen nodig hebben. En vandaag was een bijeenkomst voor docenten... onder leiding van slachtofferhulp en de politie. Er zijn dit jaar tot nu toe de helft minder natuurbranden dan heel vorig jaar. Toen waren het er meer dan 900 en nu zitten we op zo'n 450. Dat komt volgens experts vooral doordat de zomer heel nat was. Het KNMI heeft al wel gezegd dat Nederland in de toekomst vaker of hele natte periodes krijgt... of juist superlange periodes van droogte. En het is hem gelukt. Aaron uit Amerika heeft officieel de grootste potlodencollectie ter wereld. Stuk voor stuk geteld door de jury van de Guinness World Records. Maar wat hij dan zo mooi vindt aan potloden. I'm I'm just a history buff and I love most of what I collect is antique pencils and so I just love the history on them whether it's the forgotten businesses from small towns or Just some stuff World War Aaron heeft er maar liefst 70.000. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er af en toe een bui. Morgen wisselvallig. Dan wordt het een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is de avondspits bijna voorbij.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 Pickup trucks all steamed up from lovers wrapped up tight. Rednecking all night long, rednecking dusk till dawn. Do we love it? And I reckon there ain't nothing better than rednecking. Planned a Friday fishing trip with old man Jones's daughter. He don't know and won't be told the hook never hit the water. We spread mama's homemade quilt beneath the Georgia pine. For a backwoods boy and a country girl, it was homemade loving time. Rednecking all night long, rednecking dust till dawn we love it, and I reckon there ain't nothing better than When it comes to love, we know our stuff. We've had our ups and downs. We may be from the country, but we know how to go to town rednecking all night long, rednecking dust till dawn. Do we love it? Man, I reckon there ain't nothing better than rednecking, rednecking all night long, rednecking dust till dawn. Do we love it? Man, I reckon there ain't nothing better than rednecking. There ain't nothing better than rednecking. Rednecking van Daryl Singletary hoorde hier bij de Nashville Radio Show. We hebben nog een klein uur met daarin onder andere twee nummers van het Spotlight album. De digitale brievenbus komt voorbij, de Nashville Spiegelplaat en nog veel meer andere lekkere muziek. En over de digitale brievenbus gesproken, daar is het nu weer tijd voor geworden. Angus Gill produceerde het tweede studioalbum van T.C. Cassidy. En de samenwerking beviel zo goed dat ze samen een nummer hebben opgenomen. En die hoor je nu. Dit is Waiting on the Train. Lekkere bluegrass uit Australië in de digitale brievenbus. TC Cassidy en Angus Gill en Waiting on the Train. We gaan nu terug in de tijd naar 1981 voor Love in the First Degree van Alabama. En daarna de Nashville Spiegelplaat. I once as a prison. A place I didn't want. yourself like a thousand tijd naar 1981 voor Love in the First Degree van de formatie Alabama. Het is tijd geworden voor de Nashville Spiegelplaat. En daarvoor staan twee zangeressen centraal. De een komt uit Canada en de andere komt uit Ierland. Het origineel is in 1995 op de plaat gezet door Shania Twain. En in 2022 door de Ierse Stacey Breen. Twee keer Whose Bed Have Your Boots Been Under?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 I'm dat was Don Rosenbaum. En nee, hij komt niet uit Duitsland, maar hij komt gewoon uit Nederland. En Swimming into Deep Water. We gingen daarvoor alweer in 1972. En we maken nu even een sprongetje in de tijd, want we gaan naar Zweden voor de digitale brievenbus. Voor de nieuwste single van Jake Lindholm. Dit is Favorite Song. It's got a little bit of small dance to it. You loved it when they sang your name in the chorus. Underneath the stars, out there on the tailgate We'll listen while the crickets sing And I remember that bar last summer When you gave the jukebox every last quarter Thought that I'd be long past over you now But they're playing your favorite song seat's empty two-stepping in bar into The one thing that I couldn't hold on to And every time I think that I'm moving on They start playing your favorite song Playing your favorite song Yeah, they're playing your favorite song Tattoo the words on your wrist for the memory Spun you around while the record kept playing it I'd do anything to drown out the sound But they are playing your favorite song The one you'd always sing along to Every time that it came on Riding round in my F-150 And now it plays but my bench seat's empty A two-stepping in a bar turned into The one thing that and every time I think that I'm moving on They start playing your favorite song Playing your favorite song Yeah, they're playing your favorite song round in my F-150 And now it plays but my bench seat's empty De nieuwste single van Jake Lindholm, met favorite song hier bij de National Radio Show. En ja, de volgende. Ja, ik vind het wel heel speciaal. Ik heb wat met bepaalde stemmen. Dat weet iedereen die heel vaak naar deze show luistert. Inmiddels wel de vaste luisteraars weten het zeker. In 2019 bracht Sheryl Crow het album Threads uit. En op dat album staat heel wat duetten. Zoals deze ook. Met iemand waarvan ik de stem net schuurpapier, schuurpapier vind. Maar ik vind het zo lekker. Sheryl Crow en Chris Stapleton. En Tell Me When It's Over. was Williamson Branch en Blue Moon over Texas. Ik was van de week was ik weer eens eh, door ons Nashville muziekarchief aan het eh, scrollen. En toen kwam ik de volgende formatie tegen, kan beter zeggen duo. Want het bestaat uit Jamie O'Hare en Kieran Kane. Ze vormden samen eh, van 1986 tot en met 1990 het country duo Dio Kanes. Dit is Bluegrass Blues. playing with the bluegrass blues. Good love gone bad. Hard times turn to sad. Knock knock, who's there? Nothing but the cold night air. Ooh. Shed a tear for the from a tune on a mandolin waren die O'Kanes met Bluegrass Blues. En voordat Jamie O'Hare en Kieran Kane als die O'Kanes gingen optreden... waren ze beide afzonderlijk redelijk succesvol in het schrijven voor andere artiesten. En dat redelijk succesvol, dat zeg ik heel voorzichtig. Jamie O'Hare schreef namelijk het volgende nummer. En dat werd me toch knijten van de hits voor de Judds. Grandpa, tell me about the good old days. world's gone crazy future Je hebt nog één digitale brievenbus in Zendy voor je klaarstaan. En daarvoor gaan we naar Duitsland. Van het nieuwe album Ride of My Life hoor je Mick Mason en Kiss Me Tipsy. later on I been drinking in the view I got courtesy of you and your Bombay sapphire eyes I'm sober as a judge on Sunday Clear-headed as the man in the moon Just give me any tongue twister or soulless scripture I'll fit it to an old Hank Jr. tune So what's happening right now? Why's the world this be? All I know is it's not whiskey And all you did was kiss me see any of Dat was Mick Meester en Kiss Me Tipsy. De laatste digitale brievenbus inzending voor deze week. Maar de volgende keer natuurlijk weer veel meer van dit soort leuke nieuwe nummers. Nu het Spotlight album. Want ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan van het album Sam Keval van Billy Ray Cyrus. Je hoort achter elkaar These Boots Are Made For Walking. Daarna Where I'm Gonna Live. Dit is het Nashville Spotlight album. You keep saying you got something for me. Something shouldn't have been a messing. And now someone else is getting all your best. Well, these boots are made for walking, and that's just what they'll do. And one of these days, these boots are gonna walk all over you. walk all over you time to rock it. She said I was getting way too cocky. She waited till I was gone. She packed from dusk till dawn. to me twee laatste nummers van ons Spotlight-album... Some Cave All van Billy Ray Cyrus. Ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan. Voor de eerst gaan we naar 1990 voor Bluegrass van vriendin van de show... Rhonda Vincent en Kentucky Sweetheart. En daarna de nieuwe single van de nieuwe Country Band... Parmalee en Boyfriend. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Bye bye. There's a blue moon of Kentucky shining down on me tonight. Hanging high above the hilltops casting such a lonesome light.